Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Britse parlement lijkt oud-premier Johnson definitief te hebben laten vallen. Een grote meerderheid van het Lagerhuis is akkoord met een rapport over Partygate. Dat gaat over de feestjes in de Amstwoning in Downing Street in coronatijd. Het rapport stelt dat Johnson het parlement meermaals heeft misleid over de lockdownfeestjes. 354 leden steunden die bevindingen. Dat betekent dat Johnson niet meer welkom is in de parlementsgebouwen. Een monument voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelmina Bos bij Dronten is vernield. 65 van de 67 glazen panelen met de namen van duizenden overledenen zijn kapotgeslagen. De daders zijn spoorloos. Het Koningin Wilhelmina Bos werd eind 2000 aangelegd. Naast de gedenkpanelen zijn door nabestaanden 25.000 bomen geplant... ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten. In 2006 werden twee panelen met een gedicht vernield. Ook toen zijn de daders niet gevonden. Ridouan Taghi heeft nog geen nieuwe advocaat. Dat bleek bij een extra zitting in het Marengo-proces. Advocaat Ruperti zou bezig zijn met het samenstellen van een nieuw team voor de verdediging van Taghi... maar hij heeft zich nog niet bij de rechter gemeld. Of het proces tegen Taghi vertraging oploopt is nog niet duidelijk. De uitspraak staat gepland in oktober. Frankrijk heeft in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 de maximale score weten te behouden. De groepsgenoot van Oranje won in Parijs met 1-0 van Griekenland. Kylian Mbappé scoorde na 55 minuten uit een strafschop. Frankrijk komt door de zege op 12 punten uit 4 wedstrijden. Nederland heeft pas 2 wedstrijden gespeeld en staat in de kwalificatie voor het EK op 3 punten. Het weer, vannacht kans op buien en onweer. Het koelt af naar een graad of 17. De komende dag begint droog en zonnig, maar smiddags neemt de bewolking toe. Gevolgd door regen, onweersbuien en ook kans op hagel en windstoten.